comet blazing across the evening sky. Gone too soon.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 TV op kanaal 45. 45.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 straight and Zandvoort, op 106.9 FM 月亮。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 Er zijn geen explosieven gevonden in de drie winkelcentra die gisteren uit voorzorg werden gesloten. De schutter had daar een briefje op gehind. Omwonenden die vanwege de evacuatie gisterenmiddag hun huis uit moesten, konden aan het begin van de nacht weer terug. Het is niet duidelijk waarom de schutter zijn daad pleegde. De 24-jarige Tristan van der Vlis liet in zijn flat, flatwoning een afscheidsbrief achter. Maar volgens het OM blijkt daar geen duidelijk motief uit. Hij doodde gisteren zes mensen en pleegde daarna zelfmoord. Vijftien mensen raakten gewond. Vandaag is er in Alphen een kerkdienst om stil te staan bij het drama. De politie in Rotterdam heeft een jongen opgepakt die op Twitter dreigde dat hij de schietpartij in Alphen zou herhalen. De jongen van 17 schreef dat hij de gebeurtenissen dunnetjes over zou doen in de wijk Hoogvliet. De jongen is vannacht vastgezet. De inwoners van IJsland lijken opnieuw een iSafe deal met Nederland af te keuren. Na tellen van ruim een derde van de stemmen heeft 58% van de kiezers zich tegen de afspraken met Nederland en Groot-Brittannië gekeerd. Die twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank iSafe. Als de deal niet doorgaat, moeten de landen bij de rechter een regeling treffen. In die voorkust heeft zittend president Bakpo een tegenaanval uitgevoerd op het hotel waar de gekozen president Wattera al vier maanden zit. Het is niet duidelijk of hij er ook was tijdens de aanval. Volgens de